Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Argentinië hebben tienduizenden mensen betoogd voor de vermiste activist Santiago Maldonado. Hij werd begin vorige maand voor het laatst gezien bij een actie van een inheemse bevolkingsgroep, de Mapuche. De Mapuche-Indianen eisen land terug dat nu in handen is van de Italiaanse kledingfabrikant Benetton. Getuigen zeggen dat Maldonado werd gearresteerd, de politie ontkent dat. In Venlo zijn vier mensen opgepakt die een bouwplaats van een nieuwe Turkse moskee hadden bezet. Ze waren het dak van de moskee opgeklommen en hadden spandoeken opgehangen met teksten als geen moskee in onze wijk en Nederland is van ons. De arrestanten maken deel uit van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Die bezetten eerder moskeeën in Leiden en Dordrecht. Volgens de organisatie wordt de moskee betaald door Dianet. Dat is een Turks staatsorgaan dat imams in het buitenland betaalt. Vertrekkend PvdA-voorzitter Spekman vindt dat mensen zijn opgehitst tegen de nieuwe burgemeester van Arnhem, Ahmed Makouche. PVV-leider Wilders en voorman Baudet van Forum voor Democratie zijn daar volgens Spekman op Twitter mee begonnen. Dat zei hij in het radioprogramma Kamerbreed. Drie actievoerders van de anti-islamitische actiegroep Pegida verstoorden gisteren Marcouche installatie. Max Verstappen is op het circuit van Monza bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië tweede geworden. Lewis Hamilton werd eerste. <clears throat> Verstappen start morgen niet vanaf die tweede plaats, want door diverse veranderingen aan zijn wagen heeft hij gridstraf gekregen. Hij start nu morgen als nummer 14 aan de race. En Wilco Kelderman is in de Vuelta naar de derde plaats opgerukt. De 14e rit werd gewonnen door de Pool Rafał Majka. Chris Froome gaat nog steeds aan kop. Tweede is Vincenzo Nibali. Het weer, vooral in het binnenland nog verspreid een paar buien. Vannacht is het droog, kans op nevel en mist.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 I cannot give you everything. You know, I wish I could. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke. But we still got love to give while we're young, dumb, young, young, dumb. to give we zijn weer terug in het tweede uur van de Euro Breakdown. Jouw top 40, de Europese top 40. Alle nummers verzameld en op een rijtje gezet. De lekkerste nummers ja, we zijn in het eh, tweede uur aangekomen en dat betekent dat wij verder gaan met de Europese toplijst die wij hebben eh, laten samenstellen. Um, je hoorde net, hoorde je Galit en ja, Galit is, eh, ja, ik heb het al een aantal keer gezegd, is zeer goed vertegenwoordigd in Europa. Meerdere nummers kun je van hem terugvinden in de Euro Breakdown lijst. het nummer wat je net hoorde was Young, Dumb and Broke. Uh, stond vorige week nog op plaats 22, is op plaats 15 deze week, vonden dus wel zeker 7 plaatsen gestegen. Even een tip, mocht jij deze lijst eh, willen hebben... wil jij weten wat er allemaal speelt in de Euro Breakdown? Ik zal deze lijst, eh, even kijken, ik ga hem, morgen ga ik hem uploaden op de Facebookpagina. Waar je dan ook eh, ja, kan zien wat er allemaal gebeurt. Waar ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar ben. Wat denken jullie? Want vorig jaar, vorige week, sorry, ik zei wel eens maar Avicii... maar Axwell en Ingrosso stonden vorige week nog op nummer 1 in de Euro Breakdown. Met het nummer More Than You Know. Ik ben benieuwd of je er nog steeds staat. Wat denken jullie? Zou het kunnen zijn dat Imagine Dragons hem verstoten heeft? Is het misschien J Balvin geweest met Gente? Ik zou het niet weten. Ik durf het haast niet, niet te zeggen. Maar ja, we gaan eh, weer eh, terug eh, naar ja, de nummer 14 van deze week. Stond vorige week, eens even kijken, sorry. Vorige week was dat op nummer 10, Z en Liam Payne. Op deze week staat op nummer 13 Martin Garrix. Martin Garrix is natuurlijk Nederlands trots. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Een beetje een valse start. Maar joh, we zijn in twee uur. We gaan luisteren naar Martin Garrix met There For You in samenwerking met Troy Sivan. I woke up pissed off today. And lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end, but I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone you on the other side. So when your tears fall down you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you it was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. to another one, another one, We the best music, best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wet just like he came from Matrix. Rocket wasted on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a night. Cause I can name some things that I'm gonna do. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat her like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I can get it, you say could tell you gone out the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know i am a to slaughter like I'm Jason. What's the why you got it on safety? I probably shouldn't be around you you get wild, wild, wild. wild. You looking like it's nothing that you won't do, but you won't do. Hey girl, that's when I told you. Told you. Told you, told you. was hem dan weer. Skrillex Pooh Bear met Would You Ever. Pooh Bear. Apart naam. Maar kan aan mij liggen. Kan aan mij liggen. Ja, Skrillex. Wat weten jullie eigenlijk over Skrillex? Ik kan je wel één ding vertellen. Skrillex is, eh, ja, is in april is bekend geworden dat hij gearresteerd was. Dus ja, stond ik met grote koppen, stond er in de krant Skrillex in de boeien. Ehm, het verhaal is dat hij wat eh, enthousiast aan het rondrijden was in zijn Tesla. Maar de agenten die waren het niet helemaal eens met het volume van zijn muziek. Het was iets te enthousiast. Eh, de DJ en producer werd door de politie aan de kant gezet en gevraagd naar zijn identificatie. En eh, ja, Skrillex kon dat niet tonen en hij was, in ieder geval het niet bij zich. En toen werd hij dus eh, ja, kortstondig in de boeien geslagen. En dat zijn identiteit kon worden vastgesteld, werden de handboeien eraf gegaan En de DJ kreeg ja, een boete voor het overdreven volume vanuit de speakers. En ja, het niet kunnen tonen van een ID. Uh, Skrillex heeft gereageerd via Twitter. En hij zei eh, daarop, eh, laat mij bepalen of ik mijn muziek te hard speel. Deze nieuwe demo's zijn te gek. Dit, is, eh, dit systeem in Tesla model X is gewoon te goed. Maar laat me duidelijk zijn, ik werd aan de kant gezet omdat ik te harde muziek draaide. En in de boeien geslagen omdat ik, een, hey, omdat ik geen ID bij me had. Ja, dan, dan zie je maar weer hoe belangrijk het is om je zaakjes orde te Maar ja, Skrillex. Waar vinden wij Skrillex terug deze week in de lijst? Wij vinden hem op plek 11. Vorige week stond hij nog op plek 17. Is zes plaatsen gestegen met uh, ja, Pooh Bear en What You Ever. Hiervoor hoorden we eh, op plek 12 DJ Khaled met Rihanna, Bryson Tiller, Wild Thoughts. Stond vorige week nog op plek 9, is drie plaatsen gezakt. En op eh, plek 13 uh, eh, ja, hoorden we natuurlijk net eh, eerder in het eerste uur vol. Nee, tweede eerste uur hoorden we Martin Garrix met Troy Sivan met Bear For You. Vorige week stond deze op plek 11. Is dus twee plaatsjes gezakt. Jongens, het is eindelijk zover. We hebben bijna alles van de Euro Breakdown gehad. Maar de 10 beste nummers van Europa komen zo jouw kant op. En ehm, ja, ik, ik, ik, heb ze natuurlijk al eens aangekondigd. Uh, One Republic eh, heeft eh, meerdere nummers uitgebracht. Ook in samenwerking dan, ja, om, om het even zo te zeggen, met bijvoorbeeld Timbaland. Ehm, en ja, ze zijn dit keer dus weer een samenwerking aangegaan met Seep. En die hebben het nummer Rich Love uitgebracht. Deze ga je nu horen, stond vorige week op plek 14, is nu op plek 10 terug te vinden. Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried. But then, oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you. This should take everyone last time. And I know Cause I found some fake love. Broke oh, as a bottle of wine. But drink with you all damn night. Not trying to trade up. Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, remember dancing the parties out in the yard. We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Broke a bottle of wine. Ooh, a drink with you all down. try to Second chance you'll never get. yourself on it hoorde David Guetta met Justin Bieber To You. Ja, eh, ja, Justin Bieber is eigenlijk net als eh, ja, Galit eh, ook goed vertegenwoordigd in de Euro Breakdown. Nou, we hebben natuurlijk net al een stukje over Justin Bieber erbij gepakt. Maar we gaan eens even kijken naar David Guetta. Want David Guetta heeft natuurlijk een best wel flinke lijst aan achievements heeft, heeft hij klaarstaan. En dat is echt niet misselijk. Want ja, ik weet niet wat jullie, of jullie weten de, afkomst van, eh, van deze DJ. Maar hij is eh, in Parijs geboren. En eh, David Guetta draait in zijn jeugdjaren in verschillende clubs. En hij scoort in de top 40 in 2002 zijn eerste hit met Love Don't Let Me Go. al vrij snel volgt het, ja, volgen de eerste albums Just A Little More Love en Guetta Blaster. In 2009, als zijn vierde album One Love verschijnt... groeit het succes van de Franse DJ die zich nadrukkelijk heeft gespecialiseerd... in het produceren van nummers. When Love Takes Over met Kelly Roland En nog steeds zijn grootste succes. Ehm, ja, en als je gaat kijken heeft hij natuurlijk ook het nummer, ja, wat het pikantere nummer, Sexy Bitch, heeft hij uitgebracht. Samen met Akon. En dat zijn top 3 hits geworden in de lijst. En eh, in 2010 werkt David Guetta ook samen met de Amerikaanse rapper Flowrider. En met de single eh, in eh, The Club Can't Handle Me Right Now. En ook deze staat weer opnieuw genoteerd in de top 3. Het nummer The Club Can't Handle Me Right Now, dat is gebruikt voor een van de Step Up movies. Step Up, ik weet niet of je, het, eh, of je de eh, films een beetje kent. Maar dat, eh, ja, dat zijn de films, de dansfilms. Er zijn volgens mij, naar mijn weten, zijn er al vier uitgebracht. En dit nummer is in, het, derde, in de derde film is deze verwerkt met nog een aantal andere tracks volgens mij. In 2014 ehm, werkte Skylar Grey op single Shut Me Down ook samen met de Franse DJ. En het origineel van het nummer Bang Bang, My Baby Shut Me Down is geschreven door Sonny Bono en verscheen in 1986. Zo. 1966, jezus. volgende ik nog niet eens op de tekentafel. Hey, in, um, eens even kijken. In 1968 bereikt eh, Cher met het nummer de 16e plaats. Eh, en terwijl eh, die single nog steeds in de lijst staat... komt de opvolger Bad samen met Showtek en Vice eh, binnen op eh, in de top 40. Eh, later het jaar brengt hij samen met schrijver en zanger Sam Martin twee hits in de top 40 aan. En die zijn ook wel bekend als Lovers Under the Sun en Dangerous So Dangerous. op 24 november verschijnt het album Listen. Maar ja, David Guetta is natuurlijk een DJ die niet in stil is dus blijven staan. Gaan wij kijken naar eh, bijvoorbeeld eh, ja, het Europese kampioenschap voetbal. Daar heeft hij het nummer voor gemaakt. This One's For You. En eh, op dat nummer is naast de duizenden fans ook Sarah Larsen te horen. Ehm, een aantal radiostations roepen dit nummer dus ook weer uit tot de hit van het jaar. En in de, in de herfst plaatste hij met Cedric Gervals en Chris Willis de hit van Charlie en Eddie uit 1992. Would I Lie To You, nieuw leven in. In november maakte hij met Robin Schultz en eh, Cheat Codes de track Shed A Light. In 2017 is de Frans DJ nog steeds terug te vinden in de hitlijsten. Ehm, in 2017 is de eerste release van de Fransman een typische floorfiller. Met Nicki Minaj en Lil Wayne maakte hij het nummer Light My Body Up. Eh, dat, eh, even kijken, is verschenen in maart. Eh, ook werkt hij aan Another Life, de nieuwe single van Afrojack... die eind april is uitgekomen. voor Getta wordt het zijn 35ste top 40 hit. In juni maakt hij samen met Justin Bieber het nummer To You... waar we natuurlijk net naar hebben mogen luisteren... En ook meerdere radiostations hebben dit weer tot een van de beste hits van dit jaar uitgeroepen. Uh, met Complicated is de samenwerking aangegaan met Dimitri Vegas. En eh, even kijken, Like Mike en Kilara. En hij scoort in augustus, ehm, de, even kijken, zijn 28e Dance Smash hit. En eh, ja, geen andere act eh, heeft meer gescoord eigenlijk dan, dan David Guetta hier in Nederland. Getta blijft eh, tot nu toe de meest succesvolle artiest die de, ja, die, die de Euro Breakdown en meerdere ons kennen. En eh, ja, wat, wel een beetje raar is, ondanks dat hij het zo onwijs doet, heeft hij nog nooit echt een nummer 1 hit gescoord. Eigenlijk best wel apart voor iemand die al zo lang bezig is. Maar ja, luister, nummer 1 hit, als je geen nummer 1 hit hebt, betekent dat natuurlijk niet dat je er minder om bent. Even kijken, we gaan weer terug naar eh, de Euro Breakdown. Ehm, we zijn natuurlijk gestart met eh, de, de, tiende plaats met One Republic featuring Seep with Rich Love. Stond vorige week nog op plaats 14, is vier plaatsen gestegen daarna. Deze week staat op nummer 9, ehm, even kijken, Demi Lovato, Sorry Not Sorry. Stond vorige week nog op nummer 13, eveneens als nummer 10, ook vier plaatsen gestegen. David Guetta featuring Justin Bieber, To You, stond, eh, deze, uh, stond vorige week nog op nummer 5 is weliswaar drie plaatsen gezakt. Staat deze week op nummer 8. Jongens, echt waar, ik, eh, ik kan het niet genoeg zeggen, maar dit is toch gewoon genieten. Gewoon de mooiste platen horen die je maar kan bedenken. We gaan eh, in de tussentijd eh, gaan wij verder ja, naar een ja, misschien ja, wat onbekendere artiest dan weliswaar David Guetta. Maar eh, ja, desalniettemin is deze ook eh, niet meer weg te denken eigenlijk eh, uit de hitlijsten. Dan spreken wij natuurlijk over French Montana featuring Swali. Met het prachtige en het geweldige nummer Unforgettable. We komen zo weer terug met de Euro Breakdown. En dan gaan we kijken, wie staat er op nummer 1? you know me, know me well. But these days I don't even know myself. No, I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt. Yeah, I call you, but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drive. friends, they give me bad advice. Like, move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me fuck ya sé que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. no para pena comienza. Se C'est se si, ma La la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. dónde está está Sí, Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, We hoorde Thunder van de Imagine Dragons. Ja, jongens, we zijn er bijna. En ik heb het net al gevraagd. Wie denken jullie dat er deze week op nummer 1 staat? Denken jullie dat Axwell featuring in Crosso met More Than You Know daar nog steeds is? Ik weet het niet. Ik durf het eigenlijk niet, niet te zeggen. Ehm, ja, daar even over nagedacht. Eh, gaan we even kijken waar hebben we net even naar, eh, nog naar mogen luisteren. Ehm, op plek 4 deze week twee plaatsen gezakt. Vorige week op plaats 2 Imagine Dragons met Thunder. Daarvoor hoorde je op eh, plek 5 J Balvin en Willy William met Me Gente. Daarna op week, deze week op plek 6 twee plaatsen gestegen. Stond vorige week op plaats 8 Dat is Louis Tom Linson featuring Bebe Rexha en DFA met Back To You. En daarvoor luisteren we natuurlijk op plek 7. En je weet, je weet het, het loodje rotsvast. Luisteren we naar, even kijken, French Montana featuring Sway Lee met Unforgettable. We gaan nu heel gauw door naar de nummer 3 van deze week. En ik ben benieuwd eh, ja, of, eh, of jullie een beetje een ideetje hebben. Maar uh, Harris houdt nog steeds plaats 3 bezet. Dat doet hij samen met Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean met Fields. We gaan zo luisteren, kijken wie staat er op nummer 1.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 Axwell en Grosso is van zijn eerste plaats afgestoten. Hij staat nu deze week op nummer 2 met More Than You Know. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. she sing. Ja, ik ga toch een klein stukje onderbreken, want anders hebben we straks geen tijd meer voor de nummer 1. We zitten een beetje krap in de tijd, maar ik ga hem even aankondigen. We gaan luisteren naar de nieuwe nummer 1, is van plaats 4 naar nummer 1 toegestegen. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Dua Lipa met New Rules. Ik wil jullie onwijs bedanken voor deze mooie week. We gaan volgende week weer luisteren. Wie staat er dan op 1? Houdt Dua Lipa het nog een weekje vol. myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself.